Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdamse basisscholen willen stoppen met het inhuren van externe leerkrachten. De bedoeling is dat ze alleen nog gebruik gaan maken van leraren in vaste dienst. De scholen willen dat omdat de kwaliteit van het onderwijs daarmee omhoog zou gaan... en omdat het goedkoper is. Door het lerarentekort zijn scholen al jaren aangewezen op externe leerkrachten... om de roosters rond te krijgen, maar dat moet stoppen, zeggen de scholen nu. De koninklijke familie van Qatar wil een Boeing cadeau doen aan president Trump. Het toestel zou de nieuwe Air Force One moeten worden, het dienstvliegtuig van de Amerikaanse president. Of Qatar er iets voor terugkrijgt is niet bekend. In Amerika is er ophef over ontstaan. Democraten vinden het niet oké dat de president zo'n groot cadeau aanneemt uit het buitenland. En het lijkt erop dat de Oekraïense president Zelensky en de Russische president Poetin met elkaar om tafel gaan. Zelensky zegt dat hij donderdag persoonlijk in Istanbul is om het gesprek aan te gaan. Poetin had dit weekend ook gezegd dat hij dat wil. De ontmoeting gaat alleen wel in tegen de Oekraïnse grondwet, zegt verslaggever Wessel de Jong. En het is ook altijd door Poetin aangegrepen, eigenlijk als excuus dat hij niet met Zelensky hoeft te gaan praten. Want hij zei dat, ja, dat mag hij toch eigenlijk niet van zijn eigen grondwet. Nou, ik denk dat dat hele pingpongspel tussen deze twee komende week nog wel eventjes zal doorgaan. De man die gaat bepalen wie de winnaar van dit spel is, dat is Trump. Die zal dat moeten gaan bepalen water, een zaklamp en een radio. Dat zijn de dingen die in een noodpakket moeten zitten. Maar volgens UNICEF vergeten we iets heel belangrijks, namelijk een knuffel. Zij zeggen dat kinderen vaak vergeten worden bij rampenplannen. En als zij wel goed voorbereid zijn op een noodsituatie... kunnen ze daar veel beter mee omgaan, zegt de organisatie. Daarom is onze oproep echt bereid kinderen hier ook op voor... En stimuleer ouders om daarover ook inderdaad bijvoorbeeld over het noodpakket met kinderen in gesprek te gaan. Wat zou jou helpen? Eh, wat wil je bijvoorbeeld een knuffel of een spelletje in zo'n noodpakket als je niet meer met al je speelgoed kan spelen? Als de wereld om je heen niet is zoals elke dag. Eh, wat helpt jou dan om in zo'n noodpakket te hebben? UNICEF vraagt de overheid om in crisisplannen beter te kijken naar kinderen. En het weer nog een warme lentedag met blauwe luchten en volop zon. Aan het eind van de middag is er in Zeeland kans op wat onweer... maar verder is het overal droog. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland komt de spits langzaam maar zeker op gang. Er staan nu een paar hele korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je nu 5 minuten oponthoud bij Purmerend Noord.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 en dat met terugwerkende kracht onder meer cao-loon en pensioenpremie moest worden betaald. Mensen die zijn veroordeeld tot levenslang komen zelden eerder vrij en ook niet onbehandeld. Rechters zijn volgens een adviescollege vaak voorzichtig met het opleggen van levenslang... uit vrees dat iemand op termijn onbehandeld vrijkomt.